Door Almegens met het NOS-journaal. Justitie gaat ervan uit dat Jos B., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen... door Spanje aan Nederland wordt uitgeleverd. Dat zei de hoofdofficier vanochtend op een persconferentie in Maastricht. B. werd gistermiddag aangehouden. Hij bivakkeerde in een tentje in de buurt van Barcelona. Beelden van de arrestatie zijn vanochtend door de Spaanse politie vrijgegeven. De politie kwam hem op het spoor na een tip van een Nederlander die in de buurt woont... Die bleek B te hebben gesproken nog voordat hij werd gezocht. Toen vorige week de naam en foto's van B in de publiciteit kwamen... nam de tipgever contact op met een journalist van De Telegraaf. Die bracht hem vervolgens in contact met de politie. Nu B is gevonden gaat het strafrechtelijk onderzoek een nieuwe fase in. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie terughoudender wordt met het verstrekken van informatie. Een Maleisische patholoog heeft delen van haar getuigenis over de dood van het Nederlandse model Ivana Smit ingetrokken. Haar verklaring stond lijnrecht tegenover die van de Nederlandse onderzoeker Frank van de Goot. De vraag was of de 18-jarige vrouw nog leefde toen ze in december 42 meter naar beneden viel van een balkon in Kuala Lumpur. Van de Goot, die het lichaam heeft onderzocht, zegt dat ze mogelijk al dood was, bijvoorbeeld door een misdrijf. De Maleisische patholoog verklaarde eerder dat Smit na de val nog enkele minuten leefde. Die getuigenis trok ze vandaag in tijdens de rechtszaak. Ze zei dat haar eerdere verklaring een mening betrof. Oud-studenten hebben door hun studieschuld grote moeite met het krijgen van een hypotheek. Dat staat in een inventarisatie van het interstedelijk studentenoverleg. Volgens het ISO kijken banken bij het berekenen van de hoogte van een hypotheek naar de oorspronkelijke studieschuld en niet naar het bedrag dat nog openstaat. Dat leidt ertoe dat starters geen woning kunnen kopen en niet doorstromen vanuit hun studentenwoning.